Woensdag hadden ze al besloten om tot en met vandaag de campagneactiviteiten stil te leggen. De verlegging betekent dat het geplande verkiezingsdebat op Radio 1 op zondag niet doorgaat. De partijen vinden het niet gepast om hun deels feestelijke activiteiten door te laten gaan... nu er 70 Nederlanders zijn omgekomen in Libië. Het is niet duidelijk wanneer de campagnes nu wel van start gaan. In Rotterdam is kort voor half twee het bombardement op de stad in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op dat tijdstip, precies 70 jaar geleden, verwoesten Duitse bommenwerpers vrijwel de hele binnenstad. Meer dan 800 mensen kwamen om het leven, zo'n 24.000 huizen werden verwoest en bijna 80.000 Rotterdammers werden dakloos. De herdenking was bij het monument Verwoeste Stad op het plein 1940. Burgemeester Abu Talib hield een toespraak en stadsdichteres Jana Beranova droeg een gedicht voor. Ook elders in de stad wordt het bombardement herdacht. Jongeren hebben gisteravond in Zaltbommel gevoetbald met een herdenkingskrans. Die was op 4 mei bij het oorlogsmonument in de stad gelegd. De jongeren haalden de krans weg en begonnen er op straat mee te voetballen. Een getuige belde de politie, maar toen agenten bij het monument aankwamen, renden de jongeren snel weg. De politie is nog op zoek naar de daders. Raymond Sluiter stopt met tennissen. Hij heeft veel te veel last van zijn rechter elleboog, waardoor normaal serveren niet meer lukt. De 32-jarige Sluiter wilde meedoen aan de kwalificaties van Roland Garros, maar ziet er nu van af. In februari 2008 stopte Sluiter al eens met proftennisser, maar vorig jaar kwam hij van dat besluit terug. Raymond Sluiter bereikte in 2003 met zijn 46e plaats zijn hoogste notering op de wereldranglijst.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 Op weg naar het weekend help ik jou nog even met de 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag hoor je me op CFM Zandvoort tussen 3 en 5, de Euro Breakdown. 20e jaargang alweer, aflevering 19 van de hitlijst. Vandaag 14 mei 2010. Deze week in de lijst 15 stijgers, maar 1 zittenblijver, 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk dat er ook drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Oval City, Vandal Twilight na 15 weken. Robbie Williams, The Morning Sun, laat het na 14 weken voorgezien. En Get To You, James Morrison, na 12 weken ook uit de lijst verdwenen. Snel stijgen voor deze week is 9 eh, plaatsen winst. I Wanna van Bob Sinclair en Sahara. snelste daler die is in hand van Leona Lewis. I Got You daalt in totaal 8 plaatsen. Het langst genoteerd en onderaan de lijst van Europa staat Melanie Fiona. Het Kills Me staat ondertussen alweer 17 weken lang in de lijst van Europa. Zij zakt van plek 35 naar plek 40 toe. Op nummer 39 verklap ik hem ook alvast. Daar vinden we namelijk Kesha, bla bla bla. Zij staat nu 14 weken in de lijst en zak van 33 naar 39. Op 38 komen we straks de eerste nieuwe binnenkomer tegen.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 problems when you don't come home at night. But when you do, you always start a fight. But I can't be alone. I need you to. But who call this chick up, start some shh, then hang up. Or should I be a lady? Ooh, maybe cause I want with something zeker de laatste week voor Melanie Fiona. Het Kills Me zak van 35 naar de laatste plek toe. Onze zingende Libanese is ook weer terug te vinden deze week in de hitlijsten. Hij kon het namelijk niet laten om ook een nummertje op te nemen met de producer Red One. En Red One die kennen we dan weer van Lady Gaga en Akon. Het resultaat is geworden Kick Ass. Een vrij eenvoudig nummer dat eh, fungeert als soundtrack voor een nog te verschijnen gelijknamige film. Er zijn zelfs bronnen die beweren dat eh, Kick-Ass de eerste single van Mika's derde studioalbum zou zijn.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 Dit was de nummer 35 Calice met A Cappella. Vorige week kwam zij trouwens nieuw binnen op nummer 37. Dus in deze week pak je in één keer eh, twee plaatsen. Deze plaat die kwam vorige week ook nieuw binnen.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 Die heeft tot op heden nog niet echt veel potten weten te breken in de hitlijsten. De successingles die eh, bleven zo goed als uit. De enigste echte hitsingle She-Wolf. Die was terug te vinden in The Year Breakdown. Maar speciaal voor het uh, Wereldcup voetbal in Zuid-Afrika heeft Shakira samen met de Zuid-Afrikaanse band Freshly Ground het nummer Waka Waka opgenomen. Ter promotie van de single zal Shakira onder andere optreden op het WK-concert wat 10 juni aanstaande zal plaatsvinden in Johannesburg. Na Shakira kunnen we ook nog eh, optredens verwachten van de Black Eyed Peas en Alicia Keys. Zal dit nou Whenever Wherever Later Tour aan Hips Don't Lie dan ook weer een nieuwe zomerhit gaan worden voor Shakira?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 En één ding kan ik je garanderen. Morgen tussen 2 en 5, Zandvoort op zaterdag, hoor je deze plaat zeker nog een keer voorbij komen. Op nummer 40 deze week vijf plaatsen verlies in de 17e week. Melanie Fiona, It Kills Me. Kesha Bla Bla Bla staat 14 weken in de lijstzak van 33 naar 39. Mika Kick S nieuw binnen op nummer 38. Taylor Swift, Today Was a Fair Tale. 15 weken in de lijst, zak van 31 naar 37. Tyre Cruise en Kesha Dirty Picture in de vierde week, zak ze alweer van 24 naar 36. Cleese A Cappella staat nu twee weken in de lijst, gaat van 37 naar 35. En ook Lady Gaga gaat omhoog. Alejandro gaat van 40 naar 34, dat alles alweer in de tweede week. David Guetta Memories, 13 weken in de lijst, levert drie plaatsen in naar 33. Eh, Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over, staat 13 weken in de lijst, zak van 28 naar 32. Net hoorde we Shakira met haar single Waka Waka. Zij komt helemaal nieuw binnen op nummer 31. Nummer 30 is je dan voor John Mayer. Heartbreak Warfare staat alweer 11 weken in de lijst van Europa. En deze week zakt hij van 27 naar nummer 30. En vorige week kwam eh, ook een plaat binnen op nummer 34. Die was toen van Rocks, My Baby Left Me. Die gaat deze week 5 plaatsen omhoog naar 29. My Baby Left Me. Deze week de nummer 24 in de hitlijst van Europa. De laatste nieuwe binnenkomen, die komen we tegen op nummer 26. Die is in handen van Timbaland en Justin Timberlake. En eh, single heet Carry Out. Hij is trouwens al een tijdje uit. 1 december kwam Carry Out uit. Een van de favorieten toch wel van een eh, Shock Volume 2, zoals de, het album heet waar deze platen op staan. En Carry Out was niet het enige nummer wat op 1 december uitkwam. If We Ever Meet Again met Kate Perry kwam op diezelfde datum uit... Deze single kwam bijna direct in de hitlijsten terecht. En uh, Timbaland die moest dus even wachten met Carry Out. Maar zo langzaam hebben alle radiostations en alle hitlijsten de plaat gevonden. Zo ook dus de Euro Breakdown. Timbaland samen met Justin Timberlake Carry Out deze week op 26. Baby, looking have you open all night like your eye I take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, super size. Hold on, you got yours, let me get leaving They turn over the clothesline, check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or uh, turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Uh, take my order cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Uh, turn me on my baby, don't me, don't cut me out. What's your name? What's your name? Cause your body like a Carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a Carry out. And let me walk into your body till it's Lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a Carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me baby, don't you let me out. Take my order, cause your body like a carry And let me walk into your body till it's lights Turn me on, my baby, don't you let me out. Turn me on, my baby, don't you let me out. Turn me out. Westkust, weerbericht. Vandaag in het westen flinke periodes met zon. En landinwaarts komt er wel wat meer bewolking voor, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Middagtemperatuur vandaag rond de 12 graden. De wind is noordelijk zwak tot matig met een kracht van 2 of 3. Morgen lijkt het weer sterk op vandaag, flinke periodes met zon. En in de nacht kan er dan wel opnieuw een eh, mistbankje ontstaan. Minimum temperatuur in de nacht zal rond de 2 graden liggen. Zondag is de grote kans op eh, zon in het westen en zuidwesten van het land. De maximumtemperatuur ligt eh, iets hoger dan vandaag. Het komt uit dan op ongeveer 13 graden. Zondag waait er weer een overwegend eh, matige westelijke wind. Heb ik nog een melding voor je van de ANWB. Want de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Holendrecht is het daar helemaal dicht. Omrijden moet je vanaf Castricum via de N8. En wat is er dan allemaal aan de hand? Nou, ook maar richting Amstelveen. Tussen Batuverdorp en Rotterpolderplein staat ondertussen al 9 eh, kilometer trouwens op die eh, A9. En op diezelfde A9 is bij knooppunt Holendrecht de hele linker rijstrook dicht. Dat komt door eh, hulpdienstvoertuigen die daar nodig zijn. Want wat is er allemaal weer gebeurd? Er staat een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Dat alles daardoor een geschaarde aanhanger. Dus mocht je die kant nog op moeten, kijk even uit wat je allemaal aan het doen bent. Want heel knooppunt Rotterpolderplein is op dit moment dicht. Van Dam. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. It's your lover, right. Shaggy. Alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. pursue me. Got me stunned by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrically skills so she start pursue me. She tell me yo she don't want to lose me. Pure sweet talk and she starts to seduce me.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 Deze week omhoog naar nummer 23 alweer. De vraag is natuurlijk welke wordt nou echt de zomerhit? Wordt het Bob Sinclair en Sahara, I of toch Stromae, Alora Dans? Wat wordt de zomerhit van 2010? De beste papieren lijken nog in handen van Stromae, Alora Dans.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 Zo heet de single van Kisha. Alweer drie weken lang staat ze daarmee in de lijst van Europa. Van 26 ging ze omhoog naar 21. Op nummer 30, John Mayer, Heartbreak Warfare. Hij levert drie plekken in in zijn 11e week. Rocks, My Baby Left Me gaat er vijf omhoog, staat nu twee weken in de lijst. Jason Derulo, In My Head, 12 weken in de lijst, zakt van 21 naar 28. Pixelop met Gravity staat er net zo lang in, zakt ook van 23 naar 27. Timbaland en Justin Timberlake Carry Out, nieuw binnen op 26. Rihanna met Root Boy levert 6 plekken in. In haar 14e week komt zij op 25. Leona Lewis, I Got You, 12 weken in de lijst, zak van 16 naar 24. Bob Sinclair en Sahara, I Wanna staan nu 3 weken in de lijst, gaat van 23. Ze staat nu op 23, komt van 32. Die 3 en 2 door elkaar. Owl City, Umbrella Beach, nu 4 weken in de lijst van 25 omhoog naar 22. En het door de Kesha, Your Love Is My Drug, 3 weken in de lijst van 26 omhoog naar 21. Vorige week nog op 22, deze week naar nummer 20. Vijfde week in de lijst van Europa. Dit is IAS met Solo.